Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Gaza is officieel geen hongersnood meer. Deskundigen van de Verenigde Naties zeggen dat in een nieuw rapport. Tot eind vorige maand leek het erop dat 100.000 Gazanen zouden bezwijken van de honger. Dat zijn er nu nog minder dan 2000. Toch hebben veel mensen daar nog steeds veel te weinig eten. Er is ook nog steeds sprake van acute ondervoeding. Zo'n 1,6 miljoen mensen in Gaza komen nauwelijks aan de minimale hoeveelheid eten die een mens nodig heeft. Een vrachtwagenchauffeur die gisterochtend werd beroofd van zijn lading op de A1... was slachtoffer van een ripdeal. Dat betekent ook dat de chauffeur waarschijnlijk bezig was met criminele activiteiten. Bij die ripdeal werden meerdere auto's klimgereden in de buurt van Muiden. Je hoort de politie. Ja, wij denken dus dat het gaat om een, eh, om eh, een, gerichte actie op harddrugs. Eh, want we hebben later in Naarden een van de vluchtauto's aangetroffen. In die auto lagen een aantal pakketten met harddrugs. Dat kan mogelijk cocaïne zijn of een andere harddruk. Eh, nou dat in combinatie met wat er op de einde heeft plaatsgevonden... praat ik over een zeer impactvolle en zeer gewelddadige zaak. De chauffeur van die vrachtwagen reed eerst door nadat hij was geript. En hij is later door de politie alsnog klimgereden en zit nu vast ja, als je aan kerst denkt, dan denk je toch al snel aan cadeautjes. Maar toch is dat niet in ieder gezin het geval. Amanda uit Almere heeft iets bedacht voor mensen die het wat minder breed hebben. En wel in haar eigen voortuin. We hebben voor, speciaal voor de feestdagen met kerst eh, onze boom volgehangen met eh, kerstcadeautjes. En eh, dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die het minder breed hebben. En het zichzelf niet kunnen veroorloven om cadeautjes onder de boom te leggen. Ja, een kerstboom met kerstcadeautjes dus daarin. Maar ja, hoe voorkom je dat er daar geen misbruik van wordt gemaakt? Ja, niet eigenlijk. Ik ga gewoon op goed vertrouwen, de goedheid van de mens ga ik op af. Ja, ik, ga me, ik kan me daar niet druk om gaan maken. Maar Amanda roept wel op, haal alleen cadeautjes uit die kerstboom als je het echt nodig hebt. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een bewolkte dag met in het zuiden en het midden van het land kans op lichte regen.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 Die zijn er volgens Poetin schuldig aan dat de gesprekken met de VS nog niets concreets hebben opgeleverd. Hij prees de inspanningen van president Trump en herhaalde zijn eisen voor vrede. Schiphol mag nog twee jaar verder zonder natuurvergunning. Het demissionaire kabinet hanteert een gedoogconstructie nadat de rechter in juni een streep door de vergunning had gezet. En de wolf met de bijnaam Hubertus mag niet meer worden afgeschoten. Volgens de rechter heeft de provincie Gelderland onvoldoende aangetoond dat afschieten nog steeds nodig is. Het weer, vanavond en vannacht kans op mist. Morgen bewolkt en wat motregen.